Dit is Radio 501. Jouw radio. Jouw radio. Jouw muziek. Echte muziek. De Radio 501 Carousel. 501 Carousel. Met Arjan. Op zondag en hier in Horen kunnen jullie twee uur luisteren van 4 tot 6 naar mij, naar Ariadne. En we zijn alweer begonnen, zoals jullie van mij gewend zijn. 1961 was dit Benny King met Stand By Me. En nu gaan we naar Solomon Burke. 1964, Everybody Needs Somebody. dus het 'Shoop Shoop Shoop' Zong genoemd uit 1964. Betty Everett. En nu op de achtergrond eh, hoor je ze al komen.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 is waren alweer beland in de 1966 met de prachtige stem van Bobby Hap. Met natuurlijk Sunny. En we gaan lekker verder, we gaan niet te veel eh, kletsen. We gaan... 1967. De Turtles, Happy Together. Frits, ik kom uit Duitsland en ik luister altijd naar Radio 501. en de Family Stone. En hij zingt over Let Me Have It All. En dat was alweer in 1973. En 1976 een briljant Smokey, I'll Meet You at Midnight. A summer evening on the Champs-Élysées A secret rendezvous they planned for days I see faces in a crowded cafe The sound of laughter as the music plays. night they met was warm with laughter. Her words were music as she turned. a thousand years. Midnight was turning into empty spaces. The sound of laughter disappeared. 501 Carousel met Ariadne. Turn your lights down low. And pull your window curtains. Oh, let your moon come shining in. deze prachtige stem bij Bob Marley natuurlijk uit 1977. Raak ik altijd van onder de indruk en kan natuurlijk niet ontbreken in de carousel. En dit was natuurlijk met de Wailers, Turn Your Lights Down Low. Ik heb gehoord en ik heb begrepen dat uh, de Wailers komen naar Nederland. Ha, en daar wil ik echt wel bij zijn. Als ik daar meer over weet, laat ik u dat zeker weten. Het volgende nummer wat we gaan draaien, uit, ook uit 1977, kon geen keuzes maken.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 Say it is untrue, and don't it make my brown eyes blue? Tell me no secrets, tell me some lies, give me no reasons, give me alibis. Tell me you love me, and don't let me cry say anything, but don't say goodbye. I didn't mean to treat you bad. Didn't know just what I had, but honey, now I. Dit is Radio 501. Ja, die chic, die kon ze eten wat van. Freak out, love freak. En dat is alweer 1978 mensen. Ah. Ik denk dat heel velen hier ontzettend veel uurtjes op de dansvloer hebben gestaan. Ik in ieder geval wel. En aan de andere kant hadden we natuurlijk ook nog andere muziek uit 1979. Ah, Kiss. Ja, ik vind hem geweldig. I was made for loving you. Geniet lekker nog tot 6 uur op deze fijne zondag. ja, dat was echt wel een hitje hoor. Eh, Alexander O'Neill met Criticize uit 1980. We zijn al aan het opschieten, 1980 al eh, binnengekomen. En nu moet ik eventjes een plaatje klaarzetten. Ik was net even, kwam eh, Arjan binnen en hij heeft zijn jojo mee. Dat is leuk. Maar wat ook leuk is... Man at Work uit 1981 met Land Down Under. lonely on a hippie trailhead full of zombies.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 run, you better take cover. six foot four and full of muscle. I said, Do you speak of my love?" Vegemite with sandwich. And he said, I come from a land, land, land. Ja, en ook in 1984 eh, kon eh, Patch, eh, sorry, sorry, sorry, 1984 Blue Nile ook prachtige muziek maken. En dit nummer was Tinsel Town. En het volgende nummer dat ik voor jullie klaar heb staan. Volgens mij kunnen de voetjes weer van de vloer uit 1986. Patch Shop Boys met West End Girls. Tot 6 uur kunnen jullie lekker luisteren naar mij. En we zijn nu al beland dus in de 80 jaren en bouwen op tot de muziek van nu. Dit is Radio 501. Ik ben Jopie. Na de chemo zorgde het aquajoggen dat ik een goede conditie kon houden. Dat heeft me echt geholpen en ik doe het nog steeds met plezier. Steeds meer mensen in Nederland krijgen de diagnose kanker. Dat kan tegenkracht niet helpen. Wel kunnen we mensen met kanker helpen sporten. Met een sportplan op maat. Gemaakt door mensen die weten dat je niet beter wordt van sport, maar dat je er beter tegen kan als je een goede conditie hebt. Mensen die weten wat jij doormaakt omdat ze het zelf hebben meegemaakt. Steeds meer mensen vinden kracht in tegenkracht. Daarom is het tijd dat zorgverzekeraars de methode tegenkracht gaan vergoeden. Kijk op tegenkracht.nl. De Nadine Foundation en Radio 501 presenteren. Nadine 2 december 2011 in Schouwburg Park in Horen. Een spetterende benefietavond om het leven van Nadine Beemsterboer te vieren. Het concert van 2011 tegen zinloos geweld. Reserveer tijdig een tafel in de brasserie, waar Ramon Beuk gastronomische hoogtepunten serveert. Om half negen volgt een spectaculaire muziekavond. Met Rozer, Bart Zijlstra, Crystal, the Dazzling Dancers, John Carthouse, The Soldiers en de afterparty verzorgd door DJ Dennis van de Geest. Kaart A 29,50 euro, inclusief het boek Mam, ik bel je zo terug van Wanda Beemsterboer Avenarius zijn verkrijgbaar bij Schouwburg het Park in Hoorn. Kijk voor meer informatie op www.nadinefoundation.nl 2 december 2011, Schouwburg het Park in Hoorn. De opbrengst van deze memorabele avond wordt beschikbaar gesteld aan War Child. Nadine Forever het Memorial. geweld eindigt waar respect begint. Hoe was jouw week? Laat maandag tot en met vrijdag op zaterdag thuis. Kijk voor tips op geefkinderenhunspelterug.nl. De Radio 501 Carousel met Ariadne. Welkom terug in het tweede uur van de carousel bij mij, Ariadne. Ah, wat een prachtige, prachtig nummer van Sting, Fragile, uit 1988. Ah. En we gaan gewoon lekker verder. Wat dachten jullie van deze? Mamma mia, let me go. carousel van 4 tot 6. Old Time Favorites on 501. En natuurlijk voor iedere, ja, toch wel herkenbare stem. Een prachtige vrouw, Sade, No Ordinary Love uit 1994. En daarvoor hoorden jullie natuurlijk Queen met Bohemian Rhapsody. Ik vind het zo lastig uitspreken, maar jullie eh, bedoelen wat ik begrijp. Het volgende nummer, ook zo'n prachtige vrouw. En ze heeft er zin in, ze knalt erin. En dan zijn we een sprongetje aan het maken naar 2001. the Airy met Promises. the turn my life has taken. I know it's because of you that I receive so many blessings. forever is Radio 501. Ja, uit 2002 jongens. Coldplay, The Scientist. En oh jongens, jongens, ik had dit voor geen 1,2 miljoen willen missen op Pinkpop. Eh, samen met eh, prachtige jonge dame Stephanie. En we gaan lekker verder. hij knalt dan naar binnen. Rolling Stones 2003. Sympathy for the Devil. Ja, Sympathy for the Devil is natuurlijk het origineel uit 1968 door Neptunes. En we gaan lekker verder met het volgende nummer.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 I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. 4 tot 6 time favorite, on 501. the sky. Your wings won't spread up against the sky. tired feet brought me to that red boat, so still in foreign waters. Mm. And although I've never been here, oh, although I've never been here, I know that here I've I've cried, I've died. Oh, I've slept until noon and I've laughed.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 Lieve Stephanie, nou deze is voor jou. En van Milo 2009. Het zag een heel zielig liedje, Stephanie. Stephanie always makes a lot of plans. She has decided, she has decided she's gonna leave as soon as high school ends. In a house where no one ever cares. In a room in the attic. Room in the attic. She wakes up to the sound of footsteps on the stairs. If it's true what they, what they say, Stanford. decided, she had decided she was gonna leave as soon as high school ended. On the terrace the man of her dreams. He says that he got in trouble, and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence, and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, Don't let go give up. It's such a wonderful life. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. never give up. It's such a wonderful life. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. I don't let go. Never give up. It's such a wonderful It's such a wonderful life. Wonderful life. Wonderful life. Wonderful, wonderful, life. Ik moet je zeggen, ik was zeer onder de indruk toen ik deze band Hurt. En ze hebben gelijk met Wonderful Life op Pinkpop 2011 heb mogen genieten. En eh, de tijd gaat snel. Ik heb denk ik nog nou twee plaatjes te draaien. En eh, dan ga ik jullie verlaten. Dank voor het luisteren op deze zondag. En we gaan lekker verder. Wat dachten jullie van Mook? Last Chance. voor het luisteren. Ik eh, ga jullie een hele fijne avond toewensen. En eet smakelijk en eh, dat soort uh, eh, verratsen. Ik laat jullie achter met Yes, Remember Me.